Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is brand uitgebroken op een militair oefenterrein op de Krim. Het Oekraïense schiereiland dat door de Russen is ingepikt. Een Russische gouverneur zegt dat zo'n 2000 mensen worden geëvacueerd. En ook is een snelweg afgesloten. Hoe de brand is ontstaan weten we nog niet. Eergisteren waren er ook al ontploffingen bij de brug naar de Krim tussen Oekraïne en Rusland. En studenten uit bijvoorbeeld Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten... lopen nog steeds tegen allerlei problemen aan als ze willen studeren in Nederland. Dat zei de ombudsman bijna drie jaar geleden al... maar nu blijkt dat er nog heel weinig aan gedaan is gaat volgens hem van alles mis. Gebrek aan goede informatie over hoe het is om in Nederland te gaan studeren. Het gaat om het krijgen van een burgerservice nummer. En er zijn, als je terug bent gekeerd naar je studie... ook wel problemen met het terugbetalen van de duo studieleningen. Dus het is een heel pakket aan grote moeilijkheden. volgens de ombudsman moet de regering met maatregelen komen. Deelscooterbedrijf Felix mag niet meer adverteren met woorden als schoon en groen... Een actiegroep zegt dat de scootertjes helemaal niet zo duurzaam zijn... en heeft daarom een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie. Die is het ermee eens. Het verkeer wordt helemaal niet groener door deelscooters. De meeste gebruikers komen namelijk niet uit de auto... maar zouden anders zijn gaan lopen of fietsen. En de moordzaak over deze rapper is weer uit het archief getrokken be a even black. so I'm looking for snatch. het gaat over Tupac. De Amerikaanse politie heeft huiszoekingen gedaan in het onderzoek naar de moord op de rapper. Het gebeurde onder meer in de staat Nevada. Waar ze precies op zoek naar waren, dat weten we nog niet. Tupac werd in 1996 neergeschoten voor een stoplicht in Las Vegas. Enkele dagen later overleed hij. Tupac was een van de grootste hiphopartiesten ter wereld. De zaak is nooit opgelost. De politie heeft nu dus weer rechercheurs erop gezet. Het weer nog in het noorden wolken en wat regen. In de rest van het land is het droog en er is ook af en toe wat zon. Vanmiddag meer buien bij 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Tussen Amsterdam Centraal en Haarlem rijden momenteel geen treinen. Dat komt door een beschadigd spoorviaduct.